5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Franse president Macron heeft zijn Iraanse collega Rouhani in een telefoongesprek gewaarschuwd voor de consequenties als het kernakkoord wordt geschonden. Vandaag loopt een ultimatum af aan Rouhani. Als Iran niet tegemoet wordt gekomen, dan voelt het zich niet meer gehouden aan de afspraken uit het nucleaire akkoord. President Trump trok zich vorig jaar terug uit dat akkoord en legde Iran nieuwe sancties op. Iran wil dat Europa de Iraniërs daarvoor compenseert... door meer zaken te doen met Iran. In gelekte documenten haalt de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten hard uit naar president Trump. In de memo's aan zijn meerdere in Londen, die de krant The Daily Mail heeft ingezien, noemt ambassadeur Derek Trump lomp en onbekwaam. In het Witte Huis moet volgens hem een machtsstrijd... en van samenhangend beleid zou geen sprake zijn. Volgens Derek is Trump gevoelig voor complimenten... en is hij tijdens het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk volledig ingepalmd. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie... dat van ambassadeurs wordt verwacht dat ze eerlijk en ongezouten hun mening geven. In Sint-Petersburg zijn de slachtoffers begraven van de brand in een Russische onderzeeër afgelopen maandag. Veertien opvarenden kwamen daarbij om het leven. Publiek en media werden weggehouden bij de gebedsdienst voor de marinemensen. De Russische overheid is spaarzaam met details over het ongeluk in de Barentszee... omdat de missie staatsgeheim was. Een groot Indonesisch mijnencomplex uit de koloniale periode... is opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De Ombilin-mijnen op Sumatra waren ooit de grootste van heel Nederlands-Indië. Om winning van de steenkool mogelijk te maken... legden de Nederlanders een spoorlijn van 150 kilometer aan. Bij de mijn verrees een stad met huizen voor arbeiders... een hospitaal en een mijnbouwschool. De mijn sloot in 1998. Het weer. In het zuidoosten eerst nog bewolkt. Verder vandaag een mix van zon en stapelwolken. Vooral in het noorden is een enkele bui mogelijk.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 But the problem is, I never looked into my own face. way too long, I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out, cause I love my same space. The problem is I never looked into my own face. It's been way too long. I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out cause I love my safe space.